Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Russisch vliegtuig is vandaag van Moskou naar Washington vertrokken... om de Russische diplomaten op te halen die de VS worden uitgezet. Volgens de Amerikanen hielden ze zich bezig met spionage... en waren ze daarom een gevaar voor de nationale veiligheid. Rusland ontkent dat en heeft gezegd dat het tegenmaatregelen neemt. De Israëlische premier Bennett heeft in het Kremlin in Moskou met president Poetin gesproken over de situatie in Oekraïne. Het bezoek was onverwacht. Israël, dat een grote Russische gemeenschap heeft, heeft de invasie veroordeeld en steun uitgesproken aan Oekraïne. Maar het zegt de kanalen met Moskou open te houden. Turkse president Erdogan wil graag bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne. Hij belt morgen met president Poetin en zal hem volgens een woordvoerder vertellen dat hij moet stoppen met de invasie van Oekraïne. Turkije, dat ook NAVO-lid is, heeft goede betrekkingen met zowel Rusland als Oekraïne. De viering van 75 jaar vrijheid in Westerbork is voor de vierde keer uitgesteld. De vorige drie keer was het vanwege corona en nu vanwege de oorlog in Oekraïne. De organisatie vindt dat een vrijheidsfeest niet kan doorgaan... terwijl elders in Europa een land en zijn inwoners lijden onder een oorlog. Stichting Westerbork had voor april 2020 een grootse viering van 75 jaar vrijheid gepland. Met een groot feest met parachutespringers en oude legervoertuigen. Wanneer het nu wel wordt gevierd is nog niet duidelijk. Het weer vanavond en vannacht helder en koud met minima rond min 4 graden. In het noorden ook wat wolken en iets minder koud. Morgen wordt het droog met wat bewolking bij een graad of 6.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 Eh, eh, eh pardon, et mademoiselle maat die t'appelle. Ik op de trottoir. She foto voor de mémoire Oh, la, la, la. Het is klaar, geen C'est toi et moi ce soir. Oh, la, la, la. Het is klaar, geen C'est toi et moi ce soir. Casino, discothèque. En route naar discotheek, Ik heb en chance. Alors on danse. la, la, Oh, oh, la, la, C'est toi et moi ce soir. Oh, oh, la, la, C'est toi et moi ce soir. happy when it rains. to spend been watching you, girl.